Het gaat om ouders die onterecht verdacht werden van fraude met de kinderopvangtoeslag. Vorige maand oordeelde een commissie dat de fiscus te streng was... voor een groep ouders die opvangtoeslag kregen. De komende jaren worden er minder kinderen geboren dan verwacht. Het CBS heeft het gemiddelde kindertal per vrouw iets verlaagd naar 1,7. Naar verwachting overlijden er over 20 jaar meer Nederlanders... dan er baby's geboren worden. De bevolking groeit daarna nog wel, maar dat komt door de komst van migranten. Nu heeft bijna een kwart van de inwoners een migratieachtergrond. CBS verwacht dat in 2060 dit voor bijna 40% van de bevolking het geval is. Ondertussen stijgt het aantal ouderen fors. Waarschijnlijk zijn er over 20 jaar twee keer zoveel 80-plussers als nu. In Latem, vlakbij Arnhem, zijn voor de deur van een boerderij tientallen vaten met drugsafval gedumpt. De bewoner van de boerderij hoorde gisteravond lawaai en zag blauwe vaten voor zijn huis liggen. De dader was spoorloos, maar even later werd in Arnhem de bestuurder van een bestelbus opgepakt. politie onderzoekt of hij de vaten heeft gedumpt. Op Schiphol hebben familieleden en veel fans vanochtend vroeg de Nederlandse handbalsters onthaald. Toestel landde rond half vijf. De handbalploeg schreef zondag geschiedenis door in Japan wereldkampioen te worden. De handbalsters zijn toegevoegd aan de genomineerden voor de sportploeg van het jaar. De jaarlijkse sportprijzen worden morgen bekendgemaakt tijdens het sportgala. Het weer op de meeste plaatsen droog en af en toe zon. In het westen wat meer bewolking. 12 tot 15 graden, daarmee is het erg zacht. Later in de middag en vanavond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De A4 van Amsterdam naar Den Haag is bij Roelofarensveen helemaal afgesloten. Hij heeft te maken met een ongeluk. Inmiddels staat er zo'n 8 kilometer file achter met uiteraard veel meer dan een uur vertraging. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen het Burgerveen en Warmond 8 kilometer, vertraging daar 20 minuten. En op de N201 van Hilversum naar Uithoren voor de aansluiting met de A2 3 kilometer met zo'n 15 minuten onthoud.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 Dag 17 december. Dit is ZFM. Mijn naam is Walter Sands in de plaats van Ger Loogman vandaag. Bedankt voor de overnemen gisteren, Ger. Ik doe het vandaag. We tellen af 136 dagen tot de Formule 1, 3 dagen tot de langste nacht... en nog 1 week tot kerst. change me? where I show up Lipa hier bij ZFM. En op de achtergrond hoor je al Hooverphonic. En Hooverphonic is de inzending voor België bij het Songfestival. Nederland is nog niet bekend, België wel. En daar komt Hooverphonic en die ken je van dit nummer, Maddebassen. Hier bij ZFM waar het 11 over 9 is. Dit is op de officiële ZFM thermometer. Het wordt vandaag uh, eh, 11 graden. In ieder geval helemaal geen kerst weer. Geen witte kerst. Maar we doen net alsof het kerst is. En dat duurt nog een week. En eh, ja, laten we gewoon die hele mooie kerstplaat van Errol Brown draaien. Send a prayer to heaven. Hier is die, Errol Brown. Een van de mooiste kerstplaten die er is. For all those people still hungry on this day. All those people suffering their lives away. For all the children who today we give a toy, but come tomorrow, take away their joy. For those on this day still in captivity for the many others still fighting to be free. So many promises it seems we cannot keep. To rid this world we share of its drug of deep. So let's send a prayer to heaven on this Christmas day. Send a prayer.

too afraid to say a loving word. All those whose hearts are forever filled with fear for a world that's dying. Let us show we care. cannot heal. Send it to hell.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 you know I never drop, yeah Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday yeah. But everything gon' be alright Gonna raise a glass and say, hey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 Voor hoorde je Arrow Brown met die geweldige kerstplaat. Kippenvel. Gaan wij door met de Cardigans hier op ZFM, waar het 20 over 9 is. Cardigans hier bij ZFM, waar het vijf voor half tien is. Ja, en dan hebben we zometeen weer die jazzplaat. En ik ben een hele mooie big band bij me, met een super Dus blijf luisteren. En tot die tijd, kijken Hier bij ZFM.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 Duitsland zieht. Senselband Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Ja, dit is ZFM. En het is half tien bijna. En dan is het weer tijd voor Jazz is niet eng. Een beetje een referentie naar onze jazzprogramma's in het weekend. En vandaag heb ik een big band bij, je, bij me. En uh, is uit 1988 een opname van Alexander O'Neill. Alexander O'Neill, dat is toch die, die funky soul glij... Ja, die. Hij heeft een eh, kerstplaat gemaakt in 88 en daar staat dit nummer op met een big band. Alexander O'Neill met de, eh, this, nee, Winter Wonderland. Dat wordt hem. Die kies ik voor je vandaag hier bij ZFM in Jazz is niet eng.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 desire as we dream by the fire to face and unafraid the plans we made. Walking in the winter wonderland. Oh, you got me walking. Oh, I'm walking.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 uitvoering. De volle 6,5 minuut hoor je hier bij ZFM. En daarvoor hoor je Alexander O'Neill met Big Band. Terug naar de tegenwoordige tijd met Billie Eilish. Hier is Everything I Wanted. Ach, past ook best wel bij kerst. Hier is ze bij ZFM. Goedemorgen, Zandvoort. I had a dream. got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare. dream。 nieuwe plaats. Gaan we terug naar eh, een paar jaar. Paolo Nutini met die prachtige speech van Charlie Chaplin erin. Met The Great Dictator. Je hoort hem op de achtergrond. En uh, iets anders weet je wat je vanavond gaat doen. Heb je al opgegeven voor het fluitketel curling? Hier in Zandvoort op de ijsbaan vanaf 7 uur vanavond. Er doet ook een ZFM-team mee. Dus ja, of het dan zin heeft om nog mee te doen. Maar... Eh, wat vast heel erg leuk. We are proud individuals living for the city but the flame this is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use that power. Martini, Iron Skies... met dat prachtige stukje met Charles Chaplin uit The Great Dictator. Prachtig, hè? Kippenvel. En dan is heel anders. Blind Young Cannibals. Hier bij ZFM, waar we licht in de klok van 10 uur gaan. dat doen we met ABBA. En onze grote vriend, maar die hoorde achteraan. En daarna vertel ik je wat wij met kerst allemaal gaan doen hier op ZFM. My train, I'm certain, left the station just when it was two. I must have read the morning paper going into town. Having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned. I must have made my desk around a quarter after nine with letters to be read and heaps of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 Ja, André Hazes is met Kerst alleen. Ach, wat een prachtig liedje is het toch. Ja, dan zit het er weer op. Ik mocht eh, ruilen met Ger. Morgen ben ik er weer. Maar ik ga je eerst vertellen wat we allemaal met kerst doen hier bij ZFM. Vrijdag 20 december, een speciale Zandvoort lunch vanuit Nieuw Unicum. Die begint om 12 uur en duurt tot 4 uur. Met heel veel leuke items. Kerstavond zenden we traditiegetrouw het Bach Kerstoratorium uit. Dat begint om 8 uur. Eerst en tweede kerstdag herhalen we de uitzending van het Nieuw Unicum. 28 december zijn we live vanaf de ijsbaan van 12 tot 5. 3 januari zijn wij bij de nieuwjaarsreceptie. 7 januari het nieuwjaarsconcert. En op 12 januari herhalen we dat met allemaal interviews en nieuws. En dat is voor nu al het programma voor de komende twee weken. En ongetwijfeld komen daar nog dingen bij. Bijvoorbeeld ook nog een nieuwjaarsduik. En nog andere leuke dingen hier in het dorp. Ik ben er morgen weer. Ik hoop dat je het leuk vond. En eh, tot 10 uur laat ik je achter met Michael Jackson. Mijn naam is Walter Sands en een hele fijne dag nog. De zon begint te schijnen hier in Zandvoort. jullie allemaal fijne dagen en...